Moutschreurs met het NOS Journaal. Justitie in België heeft tegen een schietpartij in maart 2016 in de Brusselse gemeente Vorst. Daarbij kwam een andere verdachte om het leven, drie agenten raakten gewond. De schietpartij was een paar maanden na de aanslagen in Parijs, maar deze zaak staat daar los van. Tegen een tweede terreurverdachte is ook 20 jaar gevangenisstraf geëist. Abdeslam is de enige overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs. Bij een woning in Waalwijk heeft de politie een grote partij gestolen babyvoeding gevonden. Het gaat om 5000 pakken melkpoeder met een winkelwaarde van 70.000 euro. Op de zwarte markt, als de blikken bijvoorbeeld naar China worden geëxporteerd, zijn ze nog meer waard. Volgens Omroep Brabant zijn een vrouw van 21 en een man van 22 aangehouden. Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland vindt het zorgwekkend dat er steeds meer jonge meisjes in de prostitutie werken. In de regio Utrecht waren vorig jaar 15 tot 20 rechtszaken waarbij minderjarige prostituees betrokken waren. De jongste sekswerker was 13. Sommigen zeggen dat ze het werk uit vrije wil doen en willen geen aangifte doen tegen hun pooier. Volgens een organisatie die slachtoffers opvangt worden veel meisjes vaak zo gemanipuleerd dat ze denken dat ze het zelf willen. En een 15-jarige scholier in IJsland heeft een fout ontdekt in een lesboek over kwantummechanica. Hij kwam erachter dat de schrijvers twee modellen door elkaar hadden gehaald. De jongen stuurde samen met zijn leraar een correctie naar de IJslandse onderwijsraad. En daar bevestigden twee natuurkundigen de fout in het lesboek. De uitgever is inmiddels op de hoogte gesteld. Het weer vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen, al kan in het noorden hier en daar bewolking voorkomen. Het gaat 1 tot 5 graden vriezen. Morgen zijn er zonnige perioden, al kunnen in het noorden en zuiden wel meer wolkenvelden voorkomen. De temperatuur loopt smiddags op tot 3 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een normale maandagavond Er staan files met 10 minuten of meer vertraging. Op taar 1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoeverlaak en Eembrugge 8 kilometer file met een uur op onthoud. Dat komt er een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A5 hoofddorp richting Amsterdam tussen Raasdorp en de aansluiting met Dring en kwartier vertraging. A7 Saandam horen tussen Saandam en Afritweide-Wormer een kwartier. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht een kwartier. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Ridderkerk 20 minuten. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Noorderloos 20 minuten vertraging.